Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De jongen die dreigmails zou hebben gestuurd naar een school in Beeldhoven komt voorlopig vrij. Een jongen van 17 was opgepakt omdat hij had geschreven dat hij op scholen zou gaan schieten. Hij zat sinds zaterdag vast, maar omdat hij minderjarig is en geen strafblad heeft, laat de politie hem nu gaan. Ook blijkt nergens uit dat de jongen echt van plan was om te gaan schieten. Vanwege de dreigmail bleef de school vorige week donderdag en vrijdag dicht. Het OM eist een levenslange gevangenisstraf tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Volgens het OM is er veel bewijs. Tegelijkertijd wil het OM hiermee ook laten zien dat moorden om angst en terreur te zaaien niet wordt geaccepteerd. Geneeskundestudenten die agressief doen tegen patiënten, seksueel intimiderende opmerkingen maken of feedback niet serieus nemen, moeten makkelijker van de opleiding weggestuurd kunnen worden. Dat willen acht examencommissies geneeskunde. Want die studenten aanpakken blijkt moeilijk. Dat eh, gaat dus over heel weinig co assistenten maar het is zo belangrijk. En dan eh, voelen wij onze verantwoordelijkheid om eh, de patiënt te beschermen tegen deze co assistent En dan lukt het ons niet, of nauwelijks moet ik zeggen, want de laatste tien jaar is dat drie keer gelukt, nauwelijks om deze studenten uit de opleiding te zetten. De regels voor het wegsturen van studenten waren in 2010 al veranderd, maar in de praktijk werken die regels voor de, e-, volgens de examencommissies nog niet goed. In België zijn ze begonnen met het slopen van een huis van Marc Dutroux, de kindermoordenaar sloot in de kelder van het huis zes jonge meisjes op. Ze werden verkracht en vier meisjes werden vermoord. De kelder werd in 1996 gevonden. Dutroux sloot de meisjes op in een kooi in de kelder van zijn huis in Marcinel. Ze verklaren dat ze verschillende keren seksueel zijn misbruikt. Het is Marc Dutroux zelf die na zijn arrestatie twee dagen eerder de gouden tip gaf. De politie stond bij eerdere huiszoekingen al eens voor het verborgen luik, maar kon toen niets vinden. Het huis wordt nu gesloopt dus. Op de plaats wordt een herdenkingstuin aangelegd. De kelder wordt niet afgebroken. Enkele nabestaanden willen dat die bewaard wordt voor als er ooit nieuw onderzoek moet worden gedaan.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 Het is bijna gedaan met de spits in Noord-Holland. Op eh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog wel 5 minuten vertraging tussen Muiden en naar de West. En dat geldt ook voor de A10, de A10 Noord richting de A10 West.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 Yes. Música uhum. luisteraars. Pinkse Zondag. Een wolk van liefde en geluk daalt volgens de overlevering over ons neer. Wellicht uh, verklaart dat de bewolking momenteel hier in eh, Zandvoort. Hoe het ook eh, zij, ZFM Jazz brengt je vandaag wederom een soulvolle, inspirerende mix... van instrumentals en vocale songs waarin love en happiness en van alles wat daar tussenin zit worden bewierookt. En dat alles eh, samengesteld en gepresenteerd door je jazzapostel van vandaag... Edward Rauhorst, Mr. Brightside. A special warm welcome to our fans in Taiwan, the Democratic Island States. Je hoorde eerst de, eh, de klanken van de saxofoon van George Garzone... Eh, de saxofonist met wat lichtere sound, gevolgd door Jeff Rupert ook een saxofonist, maar met een iets donkere, warmere toon... die hun eh, klanken naadloos lieten versmelten in het nummer... Alone Together van hun album The Ripple. Eh, Alone Together, ja, toepasselijk. Ik sta hier alleen in de studio, maar we gaan natuurlijk samen genieten van prachtige muziek. zondag. En in het bijzonder de Pinksterzondag was van oudsher natuurlijk een rustdag... om in de familiesfeer bij te komen, bij te tanken. De quiet time, zo gezegd. En dat was het, eh, eh, het, het, nummertje, de titel van het nummertje wat je net hoorde. Uit 1956 van de vibrafonist Teddy Charles... die eh, in de jaren 50 furoren maakte als een innovator... met composities tussen ja, meer hardpop en de latere modale jazz à la Kind of Blue in... Maar daarna uh, vrijwel van het, uh, volledig van het jazztoneel verdween... om zijn leven te wijden aan het bouwen van zeilboten... en het spelen van kapitein. En heel sporadisch uh, trad hij nog op. Maar zijn hoogtepunt lag dus eigenlijk in de jaren 50... met zijn Teddy Charles Tentet... waarin onder meer Gigi Grice en Art Farmer speelden. True love have I, and they tear me apart. Two loves have I, both are in my heart. One is a flower, and the other a flame two loves have I, but they're not the same. When I'm in a gay mood, tis then my life love I crave. Then again at times, my other love make me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I, both of them are you. when I'm in a game Tis then my life, love, I crave. Then again at times, my other love makes me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I Both of them are you. Two loves have I. Both of them are you. ZFM Jazz. Yes. dus al dan niet verenigd in dezelfde vrouw. Eén een lieftallige bloem, de andere een soort uh, fakes die van hem eh, ja, een slaaf maakte. Het was eh, oorspronkelijk het lijflied gezongen in het Frans... J'ai deux amours, mon pays et Paris van Josephine Baker. De verleidelijke Amerikaanse biseksuele zangeres en actrice... die in Parijs faam maakte in de jaren 30. En in de jaren 40 trouwens in het Franse verzet zat. En we genoten nog even verder van Frankrijk met een eh, verleidelijke tango in Paris. Via het nummer The Crave, oftewel De Hunkering, door Émile Parisien, de saxofonist, sopraansaxofonist, en Vincent Pirani, Pirani eh, de accordeonist van hun geweldige album Abrazzo. Prachtig album is dat. Eh, we bouwen het langzaam op, deze Love and Happiness aflevering op de Pinksterzondag. Hazel's hips are the concert of contours and curves As she slips to and fro Round the table she serves I eat six meals a day in this crummy cafe, so I see Hazel that way. Hazel's eyes are divine, and her hair is so fine, yeah, but her hips bring the tips. Hazel's hips have a rhythm so gently controlled that her trips to the kitchen are a joy to behold. I love to just sit and gaze at the way Hazel sways when she's carrying trays. Hazel's eyes are divine, and her hair is so fine, yeah, but her hips bring the tip MUZIEK See, My heart flips when I see Hazel smiling at me. So I say, honey bunch, can I have you for lunch? But Hazel just gives me a hunch and says, Don't hand me no line about you think I'm so fine. Cause here's a tip Hazel's hip. Giacomo Gates uit Connecticut, USA... had moeite de verleiding te weerstaan om niet zes keer per dag... naar zijn favoriete eetcafé te gaan en zo te horen... kwam hier er niet eh, voor het eten en de koffie. Maar helaas, Hazel was veel te hip. Dat kwam van zijn album. Moet ik even kijken. Everything is Cool uit 2015. Maar ja, het waren natuurlijk het waren beter om jezelf te vermannen en verleidingen of verslavingen te weerstaan. Wise Up, het nummertje dat eh, daarop volgde. Van de hand van eh, de uh, bassist, een van mijn favoriete Europese bassisten... Enzo Pietro Paoli en zijn kwartet van het album Yatra van zo'n tien jaar geleden. En het origineel Wise Up is trouwens een popliedje van de hand van de singer-songwriter Aimee Mann. Cold. No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. believing in you. Let him hold out his hand. Let him touch you and watch what happens. Want someone who can look in your eyes and see into your heart. Let him find you and watch No, I won't believe your heart is cold. Maybe just afraid to be broken again. Let someone with a deep love to give. Give that deep love to you. And what magic you'll see they can do with taters and grits. Standing up each time you get hit. Jazz, jazz, jazz, nothing but soul. ZFM Jazz. de zangeres uit eh, New Orleans, Stephanie Jordan, maande ons op eh, haar beurt om ook weer niet te voorzichtig, te bedeesd en beducht te zijn... maar open te staan voor de liefde en dan maar zien wat er gebeurt. Watch What Happens. Te vinden op haar eh, prachtige tribute-album aan Lena Horn uit 2015. En dat werd eh, gevolgd door de geweldige saxofoonklanken van de man uit Chicago, Eric Alexander. Die is eh, blij, hij hoeft niet meer te zoeken. Hij heeft al de real thing gevonden. te beluisteren op het gelijknamige album The Real Thing. Eh, ja, dat is een Amerikaanse saxofonist met een hele verkwikkende sound op die uh, tenorsax. Eric Alexander. where people won't bind us to the hands of time. I dear, Here it's weird, hear those beers. Dear, watch the pantomime. call me a useless bomb. They just shatter and clatter and batter and natter. They titter and twitter, that glitter gets bitter. But we're here, I steered here, it's weird. Here, those beards, dear, watch the pantomime. jazz. nighttime. You're like a shining star. And how could I shine without you? When it's about you that I am. about zanger Mark Murphy. Die was nog steeds naastig op zoek naar een kans, een moment om zijn liefde te kunnen betuigen en waarschuwde zijn eh, lief zich niets eh, aan gelegen te laten liggen aan alle roddels en eh, ja, alle ellende die daarover de, de ronde zouden doen. Stolen Moments. En dat komt van een album, een compilatiealbum van opnames uit de jaren 90 tot ergens 2005 van die Mark Murphy. En dat werd gevolgd door gitarist-zanger John Pizzarelli die ja, die heeft werkelijk niks te klagen. Hij hoeft zich eh, niet blue te voelen. Hij heeft immers zijn Diamond Girl. De song waarin die de lyrics van de, het jaren 70 duo Seals and Croft... vermengde met eh, het So What van Miles Davis... en zo een Steely Dan-achtig sfeertje wisten eh, te creëren... die John Pizzarelli van misschien wel zijn meest eh, charmante album... ideaal voor de zondagochtend. <clears throat> Double Exposure heet het album van die John Pizzarelli. Nog een minuut of vijf, zes... Het eh, tweede uur gaan we natuurlijk door op deze Pinksterzondag... met onze Love and Happiness eh, aflevering. Eh, inmiddels is misschien bij u thuis de tent al aan het vollopen... met familieleden, vrienden, kennissen die komen lunchen, eten. hier in de studio sta ik nog in mijn eentje. Maar bij onze volgende gast, Dave Stryker, gitarist Dave Stryker... is het in ieder geval ook al een gekke huis aan het worden... Crazy House, Dave Stryker. ZFM Jazz. slotakkoorden van dit eerste uurtje Love and Happiness bij ZFM Jazz zijn voor de Canadese zanger Alex Bird en zijn Jazz Mavericks, My Cutie Pie.